Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In en om Amsterdam zijn in een week tijd het aantal positieve coronatests fors gestegen. Het gaat om een toename van zo'n 22 in de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland... terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Vermoedelijk speelt de Omicron-variant een grote rol in Amsterdam. Daar lijkt de verspreiding van Omicron het snelst te gaan... waardoor die variant inmiddels dominant is. De Britse premier Johnson noemt de overleden Desmond Tutu een zeer belangrijk figuur in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. Van alle kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed in een verzorgingshuis in Zuid-Afrika in Kaapstad. Hij was 90 jaar. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa zei dat hij bij een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen hoort... die een bevrijd land hebben nagelaten. In Libië zijn de lichamen van 27 migranten aangespoeld. Dat meldt het Rode Kruis en de Libische autoriteiten. Ze zijn verdronken toen ze probeerden naar Europa te gaan. Volgens de Rode Halve Maan is hun bootje gezonken en zijn drie migranten gered. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers of overlevenden. Patrick Roest heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... het eerste startbewijs op de 5000 meter veroverd. Jorrit Bergsma en Sven Kramer eindigden als tweede en derde... en moeten afwachten of ze op de Spelen in Peking op deze afstand in actie mogen komen. Jutta Leerdam heeft zich op het eh, OKT geplaatst op de 1000 meter. Ook Antoinette de Jong en Irene Wust maken nog kans op een startbewijs. Het weer in de loop van de avond is er kans op ijzel in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Voor die provincies geldt nu code geel. Vannacht trekt de regen naar het noordoosten en ook daar kan het dan op uitgebreide schaal glad worden. In de rest van het land gaat de temperatuur oplopen. Morgen, in de loop van de ochtend, verdwijnt dan de gladheid. Het is bewolkt en er is ook kans op regen. De temperatuur loopt dan uiteen van 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Veldert 3 kilometer file.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 Nikita, I need you so. Oh, Nikita, you 28. 2020. 20. is het koud. Geef je jas maar, we hebben vast wel iets waar. and over 20. kiss the salty air I know you're getting ready for the office I suppose he's still there With you Sharing a morning sun Winter in America is cold and I just keep growing over I wish I could have known That I would love To leave love alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. awaken to the sadness of the rain And making love to strangers And wishing I'd known Another love To leave love and alone Winter 20.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 Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks nog heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeet een 21. hard to know when I say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? 9 en 10. There's an angel contemplate my fate.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 forsake me Did we have 17. wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.